10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, vindt het verstandig dat de veiligheidsregio's een grotere rol krijgen in de aanpak bij de verspreiding van het coronavirus. Volgens Bruls geven de nieuwe maatregelen burgemeesters en handhavers de mogelijkheid om strenger op te treden. Wel maakt Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen, zich zorgen over situaties waar bijna niet te handhaven is, zoals privéfeestjes. Hij zegt dat het hierbij vooral zal gaan om de juiste communicatie. In Amsterdam is het kantoorpand van advocaat Jan-Hein Kuipers beschoten. Het gebouw werd vannacht onder vuur genomen. Kuipers doet als advocaat grote strafzaken. Hij werkte voor onder andere Willem Holleder. De politie kan nog niet zeggen in welke hoek de daden moet worden gezocht. Er wordt onderzoek gedaan bij het pand. De hele ochtend is er geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport. Volgens de luchthaven is er een capaciteitsprobleem bij de luchtverkeersleiding. Het gaat om zeker 15 vluchten die niet lijken te kunnen vertrekken. De verwachting is dat rond half 1 de problemen zijn opgelost. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR... dat gisterochtend in Beirut arriveerde... gaat vandaag opnieuw met honden zoeken naar overlevenden onder het puin in de haven. Een deel van het team is naar het gebouw van de Nederlandse ambassade in de stad... om te kijken hoe de situatie is in het gebouw... dat ook zwaar getroffen werd door de explosie van dinsdag. In India staat het totale aantal coronabesmettingen nu op 2 miljoen. Toch is volgens epidemiologen de piek nog lang niet in zicht. Het blijkt dat besmettingen zich steeds meer verspreiden naar kleinere steden en het platteland... In India zijn tot nu toe 42.000 sterfgevallen gemeld... waarvan vaststaat dat het door corona kwam. Het weer zonnig en erg warm met temperaturen vanmiddag tussen de 31 en 35 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En ook morgen veel zon en dan nog iets warmer. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Op de wegen richting de stranden staan inmiddels de eerste files. De komende uren verwachten wij extreme drukte en bij de stranden parkeerproblemen. Zandvoort heeft inmiddels geadviseerd niet meer te komen. Files met flinke vertraging staan er op de N201 richting Zandvoort... voor Zandvoort 5 kilometer met een half uur oponthoud...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 Ähm, wir äh, sind wir, das ist Maya und meine Co-Gastgeber ist mein Mann Jaap oder der Jakob. Und wir machen ein Programm, wo wir erzählen, was Sie die kommende Woche in unserem schönen Dorf und in der umliegenden Region unternehmen können. Wir präsentieren dieses Programm in sogar fünf Sprachen. Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, damit alle Gäste unserem Dorfs diese Informationen in ihren eigenen Sprachen erhalten können. Ja, goedemorgen luisteraars. Vandaag alweer op ZFM een uitzending van de Toeristenuren van 10 tot 12, een programma iedere vrijdag om die tijd. Voor alle vakantiegasten die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. En dat zijn er een hele hoop. Toen we vanochtend hier naartoe reden, stonden de files er al. En ik hoorde net op het nieuws, en nu ook waarschijnlijk... de Nederlandse luisteraars naar dit programma... dat Zandvoort inmiddels geadviseerd heeft om weer om te keren... want alles is al vol. Mijn naam is Jaap en mijn co-host is mijn vrouw Maya. In het komende programma vertellen we u over wat we de komende weken... in ons mooie dorp en de regio allemaal kunnen aantreffen en wat er te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. Zodat alle gasten van ons mooie dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Oui, bonjour auditeurs. Ici, nous sommes de nouveau le vendredi, comme Jacques vendredi, de 10h à midi... sur ZFM pour tous les vacanciers séjournant dans notre beau village à Sanford. Euh, moi, je m'appelle Maya et mon co-animateur, c'est mon mari Jacques. En français, c'est mieux dire Jacques. Dans ce programme, nous vous disons quoi de faire dans notre village et la région environnante dans les week-ends et la semaine à venir. Nous présentons ce programme en cinq langues le néerlandais, allemand, anglais, français, aussi l'espagnol, avec tous les clients de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. Yeah, good morning dear listeners. Today again on ZFM, a broadcast of the Tourist Hour. A program every Friday from 10 to 12 a.m. for all holiday guests staying in our beautiful village of Zandvoort. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. In this program, we will tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages, Dutch, German, English, French and Spanish, so that all guests of our beautiful village get the information in their own language. Muy buenos días a todos ustedes que están escuchando de nuevo en nuestra radio Set FM. Cada viernes un programa para los vesperes de vacaciones que se alojan en nuestro hermoso pueblo Sandford. Le presentaremos a partir de las 10 hasta las 12 de mediodía. Mi nombre es Maya y mi copresentador es mi em, marido, ya o en español mejor se dice Jaime. En este programa le contaremos qué hacer en nuestro pueblo y la región circundante la próxima semana. Lo presentaremos en cinco idiomas, holandés, alemán, inglés, francés y español, para que todos los perfiles de nuestro pueblo obtengan la información en su propio idioma. Rose and flows of angel hair. And I scream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now. looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I recall. them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. sides now from win and lose and still somehow it's life's illusions I recall. as many of you will have recognized these voices, they were the Singers Unlimited with the original Joni Mitchell song Both Sides Now. Und jetzt, liebe Zuhörer, eine holländische Sängerin, aber auf Deutsch. Das ist unsere Ellen Tendamme. Ellen Tendamme ist ein Artiste, die ja fast alles machen kann. Akrobatik, äh, eh, Singen, äh, man sagt's. Und nicht nur auf Holländisch, auf Deutsch, auf Französisch. Und vor einige Jahren hat sie eine Schallplatte gemacht, äh, live aufgenommen in Berlin. Und von dieser Schallplatte äh, lasse ich Ihnen hören ein ganz bekannter Lied von Hildegard Knef, Koffer in Berlin, aber hier gesungen von Ellen ten Damme. Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön im Mai in Amsterdam durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien ich denk, wenn ihr auch lacht, heute noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. lời Eh, ik Äh, ich möchte Ihnen jetzt etwas eh, erzählen über typisch niederländische Gerichte zum Essen. Eh, Sie haben vielleicht hier am Boulevard die Fischwagen gesehen. Und nicht nur am Boulevard, aber auch am, am Strand. Ja, was, was möchten die, die Holländer gerne essen? Das ist natürlich in dieser Zeit des Jahres Hering. Untan kein Hering äh, als Rollmops, äh, äh, wie man das oft in Deutschland isst, aber dem rohe Hering, frisch aus äh, der Nordsee. Äh, und das ist richtig schön zum Essen. Und wenn Sie das in ein Restaurant bestellen, dann können Sie da gut eine holländische Schnaps bei trinken. Ein Jenever. Das ist eine sehr gute Kombination. Aber <clears throat> so am Wagen, am Boulevard <clears throat> können Sie auch geräuchter Aal. Äh, die wird jetzt, äh, ist das äh, äh, nicht mehr überall zu bekommen, weil es nicht so viele Aal mehr gibt. Aber ich denke, hier schon in Sandford kann man auch so ein Brötchen gerauchter Aal nehmen. Und das schmeckt ja fabelhaft. Natürlich, in dieser Saison gibt es auch Muscheln und viele Restaurants haben jetzt auch Muscheln auf das äh, Menü. mit äh, eh, einer schönen diepe Sauce dabei. Und dann haben wir etwas, ich denke, das ist typisch niederländisch. Das ist ein Fischgericht, eh, die man äh, eh, speziell an der Fischwagen kaufen kann. Und auf Holländisch heißt das Kibbeling. Das ist eine äh, tiefgebratener Fisch im, im Fritur. Mit äh, ein bisschen Teig darum. Und dann wird das frittiert en äh, das äh, mit einer Sauce Remoulade dabei. Das haben die Holländer gern En ik kan Ihnen das richtig empfehlen. Alors Maya, peux-tu euh, euh, parler un petit peu de, de, tradition de poisson dans le chariot roulant euh, au boulevard Bon, on peut essayer, hein, parce que aujourd'hui, et surtout euh, la journée euh, qui suit, euh, nous avons de très très beau temps. C'est pour ça que peut-être vous pouvez, euh, vous voulez quelque chose euh, vite de manger. Nous n'avons pas encore parlé de les costumes hollandais de manger. Il y a partout des restaurants, euh, bien sûr, en, en dans la Haltestraat, il y en a beaucoup. Mais une autre chose que c'est très très typique chez nous sur la côte de la mer du Nord, que partout vous pouvez trouver des chariots ce sont des chariots euh, roulantes, comme des voitures, hein, qui roulent sur le boulevard et aussi même euh, sur la plage. Alors, si vous êtes stationné en, euh, en le soleil, là, vous pouvez peut-être pour le petit déjeuner, ou le déjeuner, ou aussi le soir, manger quelque chose vite euh, euh, on peut citer, euh, par exemple, des harengs, c'est bien sûr, c'est ici de la, mer du Nord, mais aussi anguilles fumées, peut-être avec une, sauce ou une salade. partout, vous pouvez aussi voir que c'est déjà la saison des moules. Hein, moules avec frites, mais les frites, c'est bien difficile dans les chariots roulants. C'est beaucoup plus que c'est une sandwich, hein, une pistolet, quelque chose comme ça, avec anguille euh, fumée, avec laran, avec moule pas, mais, mais aussi avec une poisson frite. Et nous avons une spécialité ici chez nous, ça s'appelle en hollandais une kibbeling, une portion de kibbeling. Ça, c'est un mot très difficile. Euh, avec une <laughs> sauce rémolade, peut-être, euh, Jacques Oui, euh, c'est une bien idée, Maya. Alors, c'était un petit peu suggestion pour manger et après, nous voulons dire ces choses aussi en anglais et espagnol. Mais maintenant, c'est temps pour un chansonnier français, Michel Sardou, avec sa chanson euh, Une fille au jeu clair, Ein Mädchen mit hellen Augen, A Girl with Light Eyes, Un chica con ojos claros, Michel Sardou. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à vingt ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. J'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant. cette fille au sein Loup, Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à vingt ans. that was Michel Sardou with Une fille aux yeux clairs, A Girl with Light Eyes. Uh, now a record of Mark Anthony. Mark Anthony, a uh, singer born in the USA but singing in Spanish. Uh, his parents were from South America. And he will sing the song Amor Aventurero, Abenteuerliebe. Amour Aventurier, Adventure Love, Mark Anthony. and that was Mark Anthony. Yes, dear listeners. Yet uh, I would like to tell you now something about typical Dutch way of uh, uh, eating small snacks uh, here in Zandvoort. Uh, on the boulevard and also on the beach, uh, you maybe have seen these fish carts uh, drawn with a tractor. And uh, you can just uh, have a, a, fish bite there. Now, what, what can you get there? Uh, of course, uh, it's now the season of the Dutch raw herring. And uh, I can tell you, it is really delicious. Uh, raw herring is as tender as filet beef, for instance. Uh, it has a very nice taste, so don't be afraid of the word raw, because the taste is just great. Uh, when you uh, are in a restaurant and it's on the menu, then you accompany the herring by a glass of uh, Dutch Old Geneva. That is the classic combination. In Denmark, they use aquavit with the herring, but we Dutch, we drink our Dutch Geneva uh, ice cold with uh, the herring. Yeah, what else can you get there? Of course, uh, smoked eel, very popular. And uh, then we have uh, what we call uh, kibbling, comparable to your fish and chips. And also the chips you can have there. So a lot of fish to get there on these cards. Maya, en español. Sí, bueno, este es también algún, alguna cosa eh, muy, muy típico aquí en España. En España tienen en las playas, no sé si has estado, pero hay chiringuitas ¿eh? Por, eh, al, lado de, los paseos marítimos donde se puede comer muy bien. Aquí no tenemos eso, sino tenemos caritos, eh, que están eh, eh, rodeando ya por la playa. O sea, es como ya caritos, pequeños camiones y allí se puede em, tomar, comprar pescado como claro arenque, arenque crudo, ¿eh? Pero no, no hay que tener miedo por, eh, por el nombre de crudo porque es, es, delicioso, es, es, muy, muy, muy bien de sabor. Eh, acompañando quizás de un eh, es algo parecido al gin en, en inglés. Pero bien, hay también anguías, ahumados, hay varias ensaladas, hay, bueno, también es la época de mejillones, pero una cosa también eh, muy típico aquí en Sanford es el pescado frito.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 Vous vous trouvez maintenant chez nous aux Pays-Bas. Et Pays-Bas, ça veut dire le pays de l'eau. Et surtout le pays de désèchement. Peut-être c'est intéressant pouvoir une de ces grandes stations de pompage. Ça s'appelle le Crucius. Vous pouvez y aller en bus euh, de Zandvoort à Haarlem et continuer avec un autre bus, le 340, si je me souviens bien. Et euh, eh bien, vous êtes à la porte. Vous pouvez admirer la grande euh, station à pompage parce que euh, depuis euh, plus de 150 années, là, il y avait un grand lac et c'était nécessaire, nécessaire pour les villes euh, autour de ce lac, comme Harlem, pour nous protéger contre toutes ces quantités de l'eau. Alors c'est très, très très intéressant de voir tous les grands euh, monteurs là, les cylindres principaux. Euh, et c'était en cette manière possible de pomper 320 euh, 000 litres de l'eau par minute. Et c'est ainsi que maintenant nous avons tout un terrain, ça s'appelle une polder chez nous. Et là, vous trouvez aussi notre aéroport national. Dedans, ce même Ancien Lac. Ja, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie eh, ein bisschen genug haben vom Strand, vielleicht <clears throat> möchten Sie auch gern einen kleinen Ausflug machen und dann können wir das Krukius Museum äh, empfehlen. Der Krukius beherbergt die größte Dampfmaschine der Welt. Der Welt, ja. Sein Hauptzylinder hat einen Durchmesser von mehr als dreieinhalb Meter und der Motor könnte 320.000 Liter Wasser pro Minuten ablassen. Das ist alle acht Minuten ein olympisches Schwimmbad. Und seit 1849 das unveränderte Maschinenraum ist ein Wunder der viktorianischen Technologie. Natürlich war das nötig, weil wir in Holland äh, äh, unten dem Seespiegel leben und äh, das eh, ehemaligen See, die da wäre, der, den Haarlemmer Meer, was jetzt ein Polder ist, äh, ist trocken gemacht und diesen Pumpen sorgen dafür, dass noch immer wir keine nasse Füßen bekommen, weil diese Pumpen äh, werken noch immer. Nicht nur diese, aber auch noch verschiedene andere eh, am Haarlemmer Meer. Also wir können Sie das gern empfehlen. Und wenn Sie das, es gibt auch Demonstrationen da von den Maschinen, dass ich das selbst ansehen könnte. Äh, ja, das Beste, was Sie kunnen machen, is auf Google gucken und dann die Wörter Krügius und Museum eintasten. C-R-U-Q-U-I-U-S. Oder Sie können da fahren mit dem Bus nach Tempelierstraße in Haarlem und von da eine andere Buslinie nemen naar Cookies oder natuurlijk met ihre eigen Auto. So, dat was unser Vorschlag voor eh, eh, onze. Nächste Woche. Äh, <coughs> eh, bitte? Für nächste Woche. Für nächste Woche, ja, für nächste Woche. So, dann jetzt wieder ein, ein bisschen Musik. Und das wird der Udo Jürgens sein mit zijn Song nur ein Liebeslied Just. a ser en Zandvoort y sus eh, alrededores la próxima semana? Bueno, Jaime, algo muy diferente, pero muy normal en nuestros Países Bajos. Porque estamos aquí por debajo del nivel del mar, por gran parte. Y em, nosotros hemos tenido muchísimos proyectos de desecación que vale la pena de aprender. Por ejemplo, no tan lejos de aquí hay una estación, Cruquillos se llama, que alberga la máquina de vapor más grande del mundo. O sea, su cilindro principal tiene un diámetro de 3 metros y 66 centímetros y podría drenar a 320 mililitros de agua por minuto. ¿eh? No se puede creer ese. Por minuto. Es decir, una, toda una piscina olímpica cada 8 minutos. quizás hay que tomar el autobús, el número 80, hasta la calle mm, Templier, en Harlem, cambiar por el número 340 y ya os lleva hasta la, puerta del museo. Muy, muy interesante, vale la pena. Algo diferente, pero cuenta Holanda. Y, a y detrás, eh, este es un polder ahora, son nuevas tierras. Y en esas nuevas tierras tenemos también el aeropuerto de nuestro país, o sea, bajo el nivel del mar. Bueno, a disfrutar. Ok, Maya, gracias. Uh, well, dear listeners, then we have another song ready for you. Uh, with such nice weather, uh, we should, of course, have at least one reggae number, one reggae song. And that is, of course, Bob Marley and the Wailers, Satisfy My Soul. Yeah, for one reason or another, uh, it keeps repeating itself. Uh, there's uh, something uh, wrong with this disc. Uh, next Friday we will try it again and see if we can repair this one. Okay, that means uh, that instead of Bob Marley, we are going to listen to Patrick Bruel. Patrick Bruel, a very popular singer in France, and he sings Je te mentirai Ich würde dich anlügen. I would lie to you. Te mentiria. te mentirais si je te disais que j'y ai pas pensé. là où je ne vais pas. Io che mi oh, braio come una fiera altagna che perda la montagna, cerco tuo cielo appeso all'ali, da rompa la sua Saria be, Stancendo andato pena parbe Di fati creda con valia chi l'altro è che fantasia ma per me l'hai portato era mai tutta buccia con l'inganno che ci strudia mano a mano fino a tomba, tombare quale chissà. Ayo. mio poppa sei tu, a podiosa virtù che mi può portare di là, nei luoghi di ovunque. Oh, io che mi vedrai come una fiera altagna che vola notti pan, cerco tuo cielo appeso all'ali, da sopra nella wali. Je te mentirai. un'odia primura che cacciato un po' di frizzura da costruire un andra azzurro a sa virtù che mi porta al di là di luoghi che Dio vuole sofía yo verso sfranti magi ferit en la diut sofía yo verso sfranti magi yeah Applause for Patrick Bruel. This time, not only in French, but mainly this number, Je te mentirai, in Spanish. And very nice, very nice presentation. Okay, ladies and gentlemen, it's nearing uh, the clock of 11. Ja, liebe Zuhörer, es ist fast uh, elf 11 Uhr. Das heißt, wir haben wieder die Nachrichten. Les nouvelles de 11 heures euh, euh vient maintenant. Alors, euh, une dernière chanson, a last euh, song before the hour of 11. And of course, Maya and I would like to welcome you also after the uh, news and uh, the commercials for the second hour of the tourist program on ZFM.